wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op een 21-jarige Peruaanse vrouw. Zij werd zondag dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Lima. Volgens de Peruaanse autoriteiten is Joran maandag naar Chili gereisd. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij wordt nu gezocht door Interpol. Joran van der Sloot was in Peru om mee te doen aan een pokertoernooi. Het Twitter-debat van RTL is de afgelopen avond chaotisch verlopen. Er waren zoveel deelnemers dat niemand de discussie nog kon volgen. GroenLinks-leider Halsema twitterde dat haar beeldscherm op een fruitmachine leek... en D66-leider Pechtold zei dat hij er zeeziek van werd. Volgens RTL trok het debat 27.000 bezoekers... die samen meer dan 30.000 tweets verstuurden. Van 9 tot half 10 was het debat het meest getwitterde onderwerp wereldwijd. RTL-journalist Frits Wester noemde het debat na afloop een geweldig experiment. Het Nederlandse hockeyelftal heeft een nieuwe bondscoach. Het is Paul van As, de trainer van HGC en het afgelopen jaar ook assistent bondscoach. Van As volgt Michel van de Heuvel op, die twee maanden geleden werd ontslagen na het teleurstellend verlopen WK.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 I'm Is it me or is the band dirty or is the band getting getting dirty or is the band getting bigger? Is it me or is it me or is it me? Is it me or is it me? Is it me or is it me? Is it me or is it me? the Pope. On baseline, no. On baseline, Martina Nanichum. On baseline, no. On baseline, Al no. On baseline, Martina Nav. Nav. Uh, okay you get married.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 <laughs> Ain't that Listen, love is a real another fire It'll make you wanna run for cover, yeah And if you look, you will discover, yeah Now it's a real mother fire, yeah discover, yes, I will. And if you look, you will discover. telling you the truth. L let me stop here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. Ain't I'm full, nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda.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 nadat de schepen waarop ze zaten door Israëlische commando's waren gestopt. Bij die actie vielen negen doden. De Israëlische premier Netanyahu heeft de zeeblokkade van de Gazastrook in een toespraak verdedigd. Volgens hem is de blokkade nodig om te voorkomen dat Hamas via de zee raketten en andere wapens krijgt. Autofabrikant Ford stopt met de productie van het merk Mercury... Eind dit jaar rollen de laatste exemplaren van de band. Mercury werd in 1939 opgericht om het gat te vullen tussen Ford en het veel